Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin ontmoeten elkaar aanstaande vrijdag in de Amerikaanse staat Alaska. Dat heeft Trump bekendgemaakt op zijn sociale medium Truth Social. Ook het Kremlin heeft het bevestigd. De twee presidenten spreken elkaar over de oorlog in Oekraïne. Meer details over de ontmoeting zijn niet bekendgemaakt. Het is voor het eerst sinds 2019 dat Trump en Poetin bij elkaar komen. De president van Azerbeidzjan en de premier van Armenië hebben in Washington een verklaring getekend... die een einde moet maken aan het conflict tussen beide landen dat al decennia duurt. Welke afspraken er zijn gemaakt is onduidelijk. De leiders geven in de verklaring aan dat ze in de toekomst bereid zijn om een vredesakkoord te tekenen. Een belangrijk struikelpunt is een route door Armenië die Azerbeidzjan toegang moet geven tot een exclave van dat land. Ook president Trump zette zijn handtekening... en daardoor krijgt Amerika economisch toegang tot de regio. In Gaza-stad zijn zes Palestijnen gewond geraakt toen ze hulpgoederen probeerden te pakken die vanuit de lucht werden gedropt. Het balkon waarop de mensen stonden stortte in, meldde CNN Al Jazeera. Hulporganisaties zijn kritisch op luchtdroppings boven Gaza. Ze zeggen dat de methode ontoereikend en gevaarlijk is. Gisteren kwam in de stad Gaan Yunis een kind om bij zo'n dropping. Nederland heeft de afgelopen dag ook hulpdroppings uitgevoerd boven Gaza, net als enkele andere landen. De brand in de beroemde Mesquita van de Spaanse stad Córdoba is geblust. Het vuur ontstond gisteravond in de kathedraal. Op beelden was te zien dat de vlammen uit het dak sloegen. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Hoe groot de schade is, is onduidelijk. Het weer hier en daar kan het nevelig of mistig zijn. Het is droog bij 8 tot 12 graden. Overdag zon en bewolking. Het wordt 20 tot 27 graden.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 Just as long as love's around. Here's a true romance. Be aware and take your chance. Tomorrow I'm gonna leave. but I am here for you tonight. Just a little bit more love. Just a little bit more. may come a time when you will forget my love is true. So, baby, let me show you what to do. just a little bit more love, just a little bit more passion. This is how it should begin. careful. You can try the end to the mind if I pay you.